Oh Lord, let the good times come. Time's past six o'clock and go. Now I feel alone and lucky my car and driving to the fields where I had to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day who asked to live with you any way. Sun's going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning and near and far you can hear the sound, the sound of the working German. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming. Een hele goede avond, luisteraars. Dit was een Golden Aaron, The Sound of the Screaming Day. Um, even een andere kleine wijziging in de, techniek. Ik ben vandaag Pascal van der Beek. Ik neem de techniek over van Daan Leverts. Wij zitten helaas nog steeds te wachten op onze host en dat is eh, Joop van Es. Maar ik heb wel aan tafel eh, onze gastheer, tevens dorpsomroeper eh, Gerard Kuiper. Goedenavond. Goedenavond. Alles wel met u? Ja, ja, ja. Druk, eh, druk weekend, hè. Drukke dagen eh, met de Olympias Tour. Helemaal goed eh, voor het dorp. Alleen heel jammer voor het weer en de toeschouwers. Dat viel mij een beetje tegen. Dat nou, is inderdaad. Ja, dan wel jammer, ja. Ja. Nou, we gaan blijven sowieso even wachten op uh, Joop van Ess, Op de hoop dat hij natuurlijk nog komt. Ehm, het eerste nummer wat hij eigenlijk hoorde was uh, Wees het Words van An Emotions. Ehm, ik kan begrijpen dat je her en der wat dingetjes hebt. Hé, hey, er komt wat aangescheurd als een gek. Um, want je had een eh, aantal nummers heb je toegevoegd. Klopt, ja. Klopt. Kijk, volgens mij als we even twee tellen wachten, kan die gelijk aanschuiven. En goedenavond Joop. Ik heb een sticky. Ja, ik heb ondertussen al een gedeeld. twee nummers heb ik alvast gedraaid. Dat zeg ik er wel alvast bij. Je kunt wil die Ach, jij maar. Nou eh, <laughs> ja, we kunnen eventueel anders voor doorgaan naar het derde nummer. Uh, Linda Green Bag van eh, eh, George Baker Selection. Ja, goedavond eh, luisteraars. Ja, eh, eh, eindelijk is hij er, Golden Joop. Ja, het spijt me zeer. Ik had wat problemen met mijn vervoermiddel. En dat is ondertussen opgelost. Dus ik ben hier en onze gast ik weet niet of je dat gemeld hebt. Ik heb hem al eh, geïntroduceerd. Ja, Gerard ik was alweer zo snel. En, eh, en, zijn meisje, Els. Ja, Els, op tafel. Goedenavond, Els. Ze mag ook op tafel. Leuk dat je er bent. Zitten. je wil niks zeggen. Ah, kom op nou. Bang dat je aan de microfoon moet komen. <laughs> Je zit wel te lachen, Geer. hey Gerard, eh, leuk dat je er bent. Ehm, je hebt mij een, een lijstje gestuurd met groepen die je wilde horen. Ja, klopt. En daar heb ik dus zelf wat nummers bij gezocht. eentje kon ik niks mee. Ehm, eh, trio Heenbeen of zo, weet ik Ja, daar kon ik helemaal niks mee. die kon ik helemaal niks vinden. Dat wilde ik eigenlijk ook niet. <laughs> dat is weer alles. Uh, maar eh, goed, we, we hebben hele leuke muziek voor, voor jou gevonden. Ehm, wat heb jij uit, uit die tijd voor muziek? Wat, hoe komt het bij jou over? Want je, je hebt echt, wat ik zeg, ehm, een groepen uitgezocht. Ja, die spreken mij volledig aan. Ja. Nou, ik kom dus uit West-Friesland. En... Ik ben eh, geboren in Ussem. En mijn familie, eh, met name een oom van mij, die eh, hadden een hotel, café, restaurant in de heer van Wassenaar was dat in Opdam. Logisch, oh, de heer van Wassenaar die zit in Ja, dat is een leuke naam <laughs> voor, een, <laughs> voor zo'n uitspanning in Opdam. Maar in ieder geval, al heel vroeg ben ik met, door mijn vader meegenomen naar ja, zeg maar, muziekavonden die mijn oom dus daar organiseerde had iedere 14 dagen had hij daar eh, dansen. En eh, ja, had een, eh, dan een, een contract met een entertainmentbureau. En die verzorgde zijn, zijn muziek. Ja. En nou goed, ik, mijn vader stond dan aan de deur als uitsmijter. En ik ben als kleine jongen van een jaar of twaalf met hem mee gegaan om lege glazen op te halen. Je bent gewoon dus eigenlijk in die muziek gevallen. Zo, ja, ik ben al vroegtijdig uh, <laughs> met muziek... Helemaal goed, helemaal goed. Ja, want er staan gewoon, luisteraars, er staan nummers bij waarvan ik zeg, ja... Ja, top. Ja. Je had het over de Jets. Dan schreef je achter uit Utrecht. Ja, dat klopt. Ja, dat was allemaal niet zo moeilijk natuurlijk. Maar nee. het is later Henk de Nijf van de Jets geworden. Oké, nou, dat, <laughs> eh, ja, dat weet jij meer dan ik. Ja, eh, nou, dat, heb ik uiteraard eh, opgezocht. Maar we hebben ook een nummer daarvan gevonden. En Exception en de Blue Diamonds en Buffoons. Allemaal top Nederlandse groepen natuurlijk. Ja, ja, het was in die tijd vond ik het ook eh, geweldig om dat eh, steeds maar eh, te beleven elke 14 dagen. Dus ik was eigenlijk hartstikke blij <laughs> dat ik met mijn vader mee mocht. En, en dat... hoeft hoefde niet per se Nederlandstalig te zijn? Blijkbaar. Nee, nee, nee. nee, nee, ze kwamen gewoon via het entertainmentbureau werden, werden die gecontracteerd. En die, die kwamen dus ook, zeg maar, ook uit het buitenland vandaan. Oké. We gaan zo meteen luisteren naar, in ieder geval, naar volgens mij de Cuban en Blizzards. Ja. Dat is toch wel apart in je lijstje eigenlijk. Ja, dat is, zitten eigenlijk ook een beetje eh, aan te schurken tegen Outsiders, Q65. Dat waren eigenlijk een klein beetje die... die, uh, die, die eh, nou, nou, ja, wat, nou wordt toevallig QB, de Blizzards, wordt genoemd als de, de bluesband van het vasteland van Europa. Ja. Dat wil nog wel wat zeggen. Ja, en, ja, toen niet uit doe ik stenen staan. Ja, nou, dat is nog steeds waanzinnig, want ik heb, ik heb opnames van ze van een jaartje of zes, zeven geleden. top. Gewoon helemaal goed. Ja. Goed, dan gaan we zo meteen naar luisteren. the Blizzards. En dan gaan we luisteren naar Somebody Will Know Someday. Daarna Q65. Daar geniet ik van, Gerard. Ja, steen goed. Een beetje, beetje ruige, ruige, eh, ja. ruige muziek. En dat, eh, Nederland was toen de tijd eigenlijk eh, leading in de wereld met, met dat soort muziek. Ja. Nou, het zat ook altijd stamvol daar in, die, in die tent. Dus het was voor mij een heel veel werk, maar het was ook heel leuk om... te ik niet. Ja, <laughs> alle winstreken. Je hoorde, je hoorde geweldige muziek. En dan, ja, eh, ik, ik, weet niet of je ze wel eens live gezien hebt. Ik in ieder geval niet. Mamas en papas. Dedicated to the one I love. Nee, niet de live. Maar wel mooie muziek. Ja. Goed. Hield ik wel van. Pascal, die is je laten horen alsjeblieft. We gaan luisteren naar Q65. Uh, eh, eerst Cuban Bliss, Q65 en Mamas en Papas. misty morning hey, One misty morning I'm gonna write your name in the sky is the one I Dat waren de mamas en de papa's. En we praten nog even verder met eh, Gerard Kuiper. Eh, Els wil niet, die zit helemaal achterin. En <laughs> die zit weer te lachen. <laughs> maar goed, Gerard, eh, we gaan, we gaan nou, nou even jouw nummers waarvan ik zeg, hey, apart. Dat is van de Jets. Ja. Een groep uit, uit Utrecht. En daar heb ik een nummer van gevonden dat heette Pied Piper. Ja. En dat werd ooit gezongen door Crispian St. Peters. En dat is een van mijn favoriete nummers. En toevallig dat de Jets dat ook gezongen hebben. Eh, eh, ook nog live uitvoering. Ik vind dat heel bijzonder dat ik dat heb kunnen vinden. Ja, eh, nou, ze spraken me toen aan. Het waren niet altijd even de gezelligste supporters of, of aanhangers van de, van, van de Jets. Het was een beetje ruig, ruig volk, maar ook ja, een, beetje, een beetje tegen het agressieve aan, weet je wel. het was niet altijd even prettig om, eh, om dat eh, te zien. Maar eh, het sprak mij gewoon aan de, de muziek van die, van die gasten. Echt, laat maar zeggen, begin 60 jaren, half 60 jaren. Dat, is heel typerend. Dat kunt u straks horen. Dan gaan we naar Simon Garfunkel, Scarborough Fair. Ja. Prachtig. Ja. Schitterend. Nou ja, dat, dat is eh, muziek eh, waar ik eh, dus echt een beetje mee, mee zwijmel, weet je. Ja. Dat vind ik gewoon even leuk om... Dan ga je lekker met Els op de bank zitten en dan... <laughs> Ah, Ah, kom hier, schat, we gaan <laughs> nee, en <laughs> dan, naar de eh, muziek luisteren. Ja, dan is het <laughs> heerlijk. Dus je dus kijken, hè, als blikken komt het dooien, ik zweer het. is heerlijk om daarna te luisteren. Ja, gewoon, ja, gewoon lekker muziek. Het draait ook stiekem weg. lekker eh, eh, luisteren. En dan heb ik je net verteld, Exception, de fifth. ik, ik heb les gehad van de saxofonist van de eerste twee jaar, Huub van Kampen. Ook heel lekkere muziek, hè. Ja, helemaal Klassiek, maar, maar met een eh, gigantische twist naar, naar het moderne toe, naar jesse achtig Nou ja, die, die, in die tijd dat eh, als ze een nummer maakte, Exception, eh, die vloog gewoon <laughs> naar, naar, nummer 1 in 41. in no time. Tijd. In no time. Ja, echt zomaar. Dus echt, elke keer was het raak met die ja, ja, ja, Was goede muziek. Ik heb ze later nog een keertje naar Haarlem gezien. Toen woonde ehm, hij al lang in Canada, heeft nog een keertje opgetreden. Hij leeft niet meer trouwens, vind ik erg jammer. Maar dat was een grandioos concert. Um, ik stel voor, eh, Pascal, dat we daarna gaan luisteren naar die drie nummers. Gaan we doen. Goed plan? Oké. Okay. Love is blind and my love is too blind to see Love is blind Reach your hands out to me And then I, I fell for you Cause I thought that you loved me too But you were lying, yeah lying All the time Love is blind and it changed the man I used to be Love is blind made a fool out of me And then I, I fell for you Cause I thought that you loved me too But you were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 En eh, daarna komen de Jets en daarna Simon Garfunkel. sky ben ik alweer aan de beurt. Ongelooflijk. Scarborough Fair van Simon Garfunkel. Uitgezocht door onze eigen dorpsomroeper eh, Gerard Kuiper. Eh, u luistert nog steeds naar Golden CFM eh, met de keuze dus van Gerard. Volgende nummer gaan we in ieder geval een exceptie luisteren. Hebben we net al over gehad. En daarna komt Blue Diamonds. Ja, het is een heel, iets Ja, heel iets <laughs> anders. ja. Maar ik, eh, ja, in die tijd, eh, ik switste van, van eh, muziekstroming naar muziekstroming. Het maakte mij nou eigenlijk niet zo gek van uit. Want iedereen heeft zijn capaciteit en iedere muziekstroming heeft weer, weer zijn, ja... Zijn toppers en zijn minderen. Ja, ja, ja, natuurlijk. Daar is onder andere ook eh, Blue Diamonds, eh, die waren toen de tijd ook... Ja, wel, eh, Ruud en Riem de Wolf. ik zal die namen nooit vergeten. die hebben een hele tijdje volgehouden. Ja, ja een van leeft nog. Die heeft nog een jaar of twee geleden een nieuw album uitgebracht. Mm, je hebt er niet veel aan, want... Ach, laat maar gaan. Autosredding? <laughs> Ja, dat is weer heel iets anders, hè? Ja, duidelijk. ja. <laughs> Maar dat is, dat is dan weer, eh, weer een andere kant van de, eh, van de medaille, weet je wel. Een beetje ruig of een beetje rustig. Ik eh, hield alle twee... Uh... Redding oh, is eigenlijk een voorloper van, van Motown. Motown, ja. in principe. Ja, klopt. Ja, hij heeft hier later ook platen bij geproduceerd, dat weet ik wel. Ja. Maar dit is ook lekker muziek.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 In ieder geval van Otis Renning, toch? <laughs> ja. Oh, ben je ook bezig? Goed, we gaan... Uh, het schiet al een aardige top, eh, luisteraars. we hebben nog 11 minuten. We willen nog echt nog het een en ander draaien. We gaan naar drie Nederlandse groepen. De Buffoons. Ja. Nou, dat was bij ons een toppertje. Die kwamen regelmatig terug. Want die ja, het dak ging er eh, altijd af met die gasten als die er eh, aanwezig waren. Ik geloof dat ze uit de Achterhoek vandaan kwamen of zoiets. In die dat oh, zou je maar hartstikke rijk maken. Dat valt op te zoeken, maar daar hebben we nu even geen tijd nee, voor. Maar Dan hebben we nog T-set, eh, maar Bellamy. Ja. meest bekende van de T-set natuurlijk, hè. Daar zijn ze eigenlijk min of meer beroemd mee geworden. Ja, maar ja, ook een hele grote achterban, hè. Ja. Goeie, een hele grote fanclub hadden die gasten. Ook vol. Een feest, natuurlijk. Ja, feest. En dan als laatste Scorpions eigenlijk een, muziek, een, een, een, instrumentale band eigenlijk. Ja, nou volgens mij kwamen ze uit Schotland of zo. Toen niet. Nee, Nederlands. Dat is een Nederlandse ja, groep. Ja, een Nederlandse groep. Ja. Nou, ik dacht het... Uh... Nee, Scorpion is een Nederlandse groep. Nou, in ieder geval die eh, gasten die kwamen dan ook af en toe eh, naar, de, naar de kop van Noord-Holland. Nou ja, dat is gewoon ook uit je dak. Ja, lekker. Niet normaal, die gasten. Lekkere muziek. Volhuis. huis. Gaan we, gaan we luisteren? Ja, heerlijk. wat we doen. It's the questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy. Let's uh, give my substitute a big cheer. Let the bells ring. that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting new. My Bellamy. the birds sing Let's all give my substitute a big cheer Let the bells ring the sun and the sky and the deep blue sea. my belle amie, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me, believe in me now, and start anew. my belle amie I'm in love with you, my belle amie helaas het klokje van gehoorzaamheid, dat tikt weer. Gerard, ontzettend bedankt dat je er was. Ik hoop we hebben hele leuke eh, muziek gehad. ik Echt. dat ze ervan genoten hebben de laatste Nou, dat zal haast wel, want het is allemaal gouden oude muziek. En dan nog heel bekend in Nederland ook. Els, ook bedankt dat je er was. Kijk, ze <laughs> Tot zover het Goed, ritme eh, van eh, over twee weken, nee, sterker nog, volgende week zal het weer een nieuwe aflevering van Golden CFM. Het oude, gauw oude programma van We gaan eruit met uh, Trio Eerst het NOS Pascal, dankjewel dat je er was. 9 Alsjeblieft, zijn eruit. We zijn eruit bij het NOS Journaal. De Griekse president Papoulias wil een zakenkabinet dat de economische crisis het hoofd biedt. Hij praat erover morgen verder met alle politieke partijen, met uitzondering van de extreemrechtse Gouden Dageraad. De president zat vanavond anderhalf uur om de tafel met de onderhandelaars van de meeste partijen. Dat leidde niet tot een doorbraak. Het linkse Syriza Verbond en Democratisch Links doen morgen mee aan het overleg. Syriza houdt overigens vast aan zijn principiële bezwaren tegen de bezuinigingen die het IMF en de EU hebben opgelegd in ruil voor miljarden euro's aan steun. Asielkinderen die in Nederland zijn geworteld moeten voorlopig niet worden uitgezet. Dat zegt kinderombudsman Mark Dullard. Hij roept de Tweede Kamer op de uitzetting van deze asielkinderen controversieel te verklaren. Dullard wil voorkomen dat tientallen kinderen de komende maanden worden uitgezet. Woensdag bespreekt de Kamer welke zaken zo gevoelig liggen dat ze moeten wachten tot na de verkiezingen. 81 CDA-gemeenteraadsfracties roepen de Tweede Kamer op het voorstel van PvdA en ChristenUnie om kinderen na acht jaar verblijfsvergunning te geven aan een Kamermeerderheid te helpen. De site van het scholierencomité LAX, waar kandidaten kunnen klagen over de eindexamens, lag aan het eind van de eerste examendag urenlang plat. De servers konden het aantal bezoekers niet aan. Rond 8 uur waren er 5500 klachten binnengekomen. De meeste gaan over het VWO-examen Nederlands. Ook waren er veel meldingen over het HAVO-examen Kunst, dat op de computer gemaakt moest worden. Zo klaagden kinderen, leerlingen, dat de computer op school het niet deed. Sommigen deden daardoor vier uur over het examen. Het weer vanavond en vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk uit. Vanuit het noordwesten over het land. Morgen veel bewolking, geregeld buien en af en toe wat zon. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan geen files, ik geef...